Afgelopen avond werd een motie van wantrouwen tegen haar met een kleine meerderheid weggestemd. En daardoor kan ze aanblijven als premier. May zei na de stemming dat zij en haar regering gaan proberen de brexit te realiseren... nadat het akkoord dat ze had gesloten met de EU dinsdag massaal werd weggestemd. Ze hoopt dat de andere partijen partijen haar willen helpen met het zoeken van een oplossing voor de padstelling. Het katoenplantje dat was ontkiemd op de achterkant van de maan is alweer dood, meldt de Britse krant The Guardian. Op de maan is de nacht begonnen, waardoor de temperatuur ineens naar min 170 graden is gedaald. Begin december bracht China voor het eerst in de geschiedenis... een sonde naar de achterkant van de maan... met onder meer katoenzaadjes aan boord. Dinsdag maakte de Chinese ruimtevaartorganisatie bekend... dat het katoen was gaan groeien... en deskundigen noemden dat direct een bijzondere mijlpaal. Het duurt nu nog te lang voordat schades door wolven zijn afgehandeld. Schapenhouders die bijvoorbeeld in oktober hebben doorgegeven... dat hun dieren zijn aangevallen door een wolf... hebben nog steeds niets gehoord. Eigenlijk moet er binnen tien weken onderzoek zijn gedaan... en een besluit zijn genomen over een schadevergoeding. Maar dat wordt bijna nooit gehaald. De organisatie die de claims afhandelt erkent dat het te langzaam gaat. Er zouden meer meldingen zijn binnengekomen dan verwacht. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg en de temperatuur daalt tot een graad of 4.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 get through. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl of the moon. I feel there's nothing I can. I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead.